uur. Waterwalgemoed met het NOS Journaal. Aan de vooravond van de verkiezingen voor het Amerikaanse congres... heeft Facebook opnieuw verdachte accounts geblokkeerd. Het gaat om 30 accounts en nog eens 85 accounts op Instagram. Wat er op die accounts precies gebeurde is nog onduidelijk. Facebook is op dit moment scherp op nep-accounts... die als doel hebben onrust te zaaien. De NS start volgend jaar op het traject Amsterdam-Groningen... een proef met een extra snelle intercitytrein. De testtrein gaat 160 km per uur rijden tussen Lelystad en Zwolle. Op dat stuk mag nu nog 140 km per uur worden gereden. De intercitystations Lelystad en Assen worden overgeslagen. De reistijd van twee uur tussen Amsterdam en Groningen... wordt daardoor een kwartier korter. De Britse kroonprins Charles heeft de slavenhandel een verschrikkelijke vreedheid genoemd... die een onuitwisbare schandvlek heeft achtergelaten. Hij zei dat in een toespraak in Ghana, waar hij op bezoek is. De woorden van Charles worden gezien als een belangrijke stap... naar de officiële Britse erkenning van het leed en de schade... die Groot-Brittannië heeft helpen veroorzaken in de tijd van de slavenhandel. De Britten verscheepten in de 18e eeuw de meeste slaven. In 1807 was Groot-Brittannië wel het eerste land dat de slavenhandel verbood. Fleetwood Mac sluit volgend jaar de 50ste editie van Pinkpop af. Dat bevestigt de organisatie na een bericht in een Limburger. Pinkpop is volgend jaar op 8, 9 en 10 juni in Landgraaf. Fleetwood Mac is de eerste naam die officieel door Pinkpop naar buiten wordt gebracht. De band is op dit moment bezig met een tournee door Canada en de Verenigde Staten... en komt volgend jaar naar Europa voor een paar concerten. Gitarist, zanger en schrijver van vele hits Lindsey Buckingham doet niet mee. Hij werd dit jaar uit de band gezet. Het weer nog, op sommige plekken nog bewolkt. Later breekt overal de zon door. Het wordt vandaag erg zacht met temperaturen van 16 tot lokaal 20 graden. Morgen iets kouder en later op de dag ook kans op regen. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 genauso jung wie du und ich. Und grad ist gut, so wie es ist. Dings gehen auf mich, das ist doch safe, Digga. Uns geht es gut, denn wir sind safe, Digga. Den letzten Cent aus meinem Safe, Digga, safe, Digga.